uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Europese Centrale Bank overlegt vanochtend over nieuwe noodkredieten voor Griekenland. De Griekse regering heeft erom gevraagd nu de Griekse bevolking in ruime meerderheid nee heeft gezegd tegen nieuwe hervormingen en bezuinigingen. Bij het referendum van gisteren stemde 61,3 tegen, zo blijkt uit de definitieve uitslag. De kans dat de ECB de geldkraan weer wat verder opendraait lijkt met die uitslag minimaal. Dat betekent dat de Griekse banken waarschijnlijk nog een tijdje dicht moeten blijven. Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem noemt de uitslag van het referendum zeer betreurenswaardig voor de toekomst van Griekenland. Hij zegt dat de Griekse economie er op deze manier niet bovenop komt. Premier Rutte zegt dat het Griekse nee de situatie nog moeilijker maakt dan die al was. De Grieken zelf zijn optimistischer. Premier Tsipras wil snel weer aan tafel met de geldschieters om over een rechtvaardige oplossing te praten. En de vraag of Griekenland wel in de euro kan blijven moet volgens hem meteen van tafel. Een derde van de studenten leent bewust meer dan nodig is. Zo'n 10% spaart zelfs voor het kopen van een huis, blijkt volgens de Volkskrant uit een enquête van het Nibud. Voor studieleningen geldt een lage rente van 0,12%. Wie het geld op een spaarrekening zet kan er dus aan verdienen. Duitsland heeft gisteren een nieuw hitterecord genoteerd. In de plaats Kietzingen en Beieren werd het 40,3 graden. Sinds het begin van de metingen in 1881 was het in Duitsland nog nooit zo warm geweest. Het oude hitterecord stond op 40,2 graden. Die temperatuur werd gemeten in 1983 en in 2003. De Amerikaanse voetbalvrouwen hebben het WK in Canada gewonnen. Ze versloegen regerend wereldkampioen Japan met 5-2. Het is de derde keer dat de VS de wereldtitel in het vrouwenvoetbal wint. Marco van Basten kan terugkeren bij het Nederlands elftal als assistentcoach van Danny Blind. Volgens de Telegraaf heeft de KNVB een akkoord bereikt over een afkoopsom met AZ, waarvan Basten nog onder contract staat. Hij kan nu voor drie jaar tekenen in Zeist.